Deze reiziger in Goes moest vanochtend dus afwachten of haar trein wel ging. En gaat de trein? Ja, ik hoop het wel. <laughs> Ja. Ik hoop het wel hoor. Hier is het echt te vroeg. Waar moet je naartoe? Roosendaal, ja Breda. Ja, dat is echt niet best. ProRail zou de boel komend weekend fixen, maar de spoorbeheerder zegt nu dat ze meer tijd nodig hebben. komende tijd rijdt er daardoor elk uur maar één trein tussen Vlissingen en Roosendaal en die mag max 40 km per uur. Tussen de bananen, in een lading sojameel of verstopt tussen de groenten. Criminelen vinden steeds nieuwe manieren om drugs te smokkelen. In Rotterdam heeft de douane gisteren opnieuw bijna 1000 kilo cocaïne gevonden. Dit keer zat het in een container met bevoren sinaasappelsap uit Brazilië. De container was bestemd voor een bedrijf in Zuid-Holland. Of dat bedrijf iets met de drugs te maken heeft, weten we niet. De eurobiljetten zijn nodig aan vervanging toe. Dat vindt de Europese Centrale Bank. Dus vroegen ze via een enquête wat Europeanen op de nieuwe biljetten willen zien. Ruim 350.000 mensen hebben gereageerd. En dus krijgen we Europese cultuur, rivieren en vogels op onze nieuwe flappen. Gaan nog wel een paar jaar duren. In 2026 weten we het definitieve ontwerp. En bij meerdere kringloopwinkels in Flevoland is er deze weken een run op tweedehands speelgoed. Steeds meer mensen geven de laatste tijd tweedehands cadeautjes. Toch zijn de meningen van kringloopklanten in Zeewolde verdeeld? Eh, nee, het is niet heel normaal, maar ik zou het zelf niet erg vinden om iets tweedehands te krijgen. Zoals een mooie bloempot of een vaas, dat eh, ben ik altijd blij mee. Nee, ik zou het niet heel snel doen. Maar het is ook gewoon de gewoonte om het niet zo te geven. Bij ons is dat eh, geen probleem. Eh, natuurlijk wel voorwaarde dat het er goed uitziet. zo vlak voor de feestdagen zijn vooral auto's, boeken, poppen en puzzels erg populair. Weet je dat? Heb ik het weer? Nou, op de meeste plekken schijnt inmiddels de zon en die blijft ook wel vandaag. Komende nacht is het opnieuw koud, gaat vriezen en ook morgen een frisse dag met wat meer bewolking dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. In het noorden van het land rond het IJsselmeer en in het zuidwesten van het land komt nog dichte mist voor. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum een kwartiertje vertraging door 5 kilometer file. 10 minuutjes op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel, 4 kilometer file daar. En 10 minuten op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Oud-Zuid, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Me pick up my body, lick off my head top. Me no want none of them. Me no want none of them. Things I want feel the shine my name. Want you feel me lover, me want you feel me friend. Till the very end, till the very end. Thank you. Bent u een vrouw? Nee, nee, nee. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u uh, eh, Ja. dat ik weet wie het is, hoor. Oh nee, niet weer, hè? Ja, maar ik zeg het niet. Ik moet het eerst zeker weten. Ik word helemaal gek. Doe nou over? Hé, hey, horen jullie dat? Er wordt geklopt. Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Zal eens even vragen naar zijn naam. U bent dus een man? Ja, u uit Spanje? Ja, ik kom uit Spanje. Kunt u een beetje voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Ik ken ik het uh, eh, bezig. Of dan is mijn broer. Hallo, mag ik het nog zeggen?